met het NOS Journaal. De coronamaatregelen op Aruba worden per vandaag versoepeld, melden de lokale autoriteiten. Zo wordt de avondklok verkort van 12 uur tot half 5. Dat betekent dat restaurants en andere bedrijven die s'avonds open mogen zijn... voortaan pas om 11 uur dicht hoeven. Verder mogen er vanaf vandaag meer mensen aan één tafel zitten in de horecagelegenheid. Acht volwassenen binnen of tien volwassenen buiten. Op verschillende plekken blijft wel een alcoholverbod gelden. Op Aruba is het aantal nieuwe coronagevallen al een tijdje laag. China heeft woedend gereageerd op een aangekondigde digitale bijeenkomst bij de VN... over mensenrechtenschendingen tegen de Oeigoeren in de regio Xinjiang. Duitsland, Groot-Brittannië en de VS hebben die conferentie georganiseerd... maar China wil dat die wordt geannuleerd. Volgens de Chinese delegatie is de videobijeenkomst gebaseerd op pure leugens en politieke vooringenomenheid. Uit onderzoeken van verschillende organisaties blijkt dat er minstens 1 miljoen Oeigoeren en andere moslimminderheden worden vastgehouden in kampen. China zelf is juist van mening dat mensen van alle etnische groepen harmonieus samenleven in het gebied. Het Amerikaanse geneesmiddelenagentschap FDA heeft het coronavaccin van Pfizer ook goedgekeurd voor mensen van 12 tot en met 15 jaar oud. Volgens het geneesmiddelenagentschap is het vaccin veilig en effectief bij jonge mensen. Bij een klinische proef onder meer dan 2000 jongeren bleek niemand besmet geraakt met het coronavirus. De Amerikaanse ruimtesonde die materialen verzamelt van een planetoïde... is begonnen aan de terugreis naar de aarde. De zonde sonde landde in oktober op een planetoïde van naar schatting 490 meter lang... die zo'n 4,5 miljard jaar oud is. Wetenschappers hopen dat het gruis dat de zonde mee terugneemt... ons meer gaat vertellen over het ontstaan van ons zonnestelsel. Als alles goed gaat keert de zonde september 2023 terug op aarde. Het weer, er trekken enkele buien over het land, maar de intensiteit neemt af. Vanmiddag wordt het droger en schijnt ook de zon vaker. Het wordt dan 16 graden aan zee tot 20 graden landinwaarts.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 En dat betekent dat restaurants en andere bedrijven die s'avonds open mogen zijn... voortaan pas om 11 uur dicht hoeven. China heeft woedend gereageerd op een aangekondigde digitale bijeenkomst bij de VN... over mensenrechten schendingen tegen de Oeigoeren. De Chinese delegatie vindt dat de bijeenkomst moet worden geannuleerd. En het Amerikaanse geneesmiddelenagentschap FDA heeft het coronavaccin van Pfizer... ook goedgekeurd voor mensen van 12 tot en met 15 jaar oud. Volgens het geneesmiddelagentschap is het vaccin veilig en effectief bij jonge mensen. Het weer is nog wat buien, maar later wordt het droger en schijnt de zon geregeld.